Het is van Kesteren met het NOS-journaal. De Oekraïense premier Smial zegt dat de mineralendeal met de Verenigde Staten bijna rond is. Volgens de premier kan de deal morgen worden ondertekend. Details over de afspraken zijn nog niet bekend. Het is ook nog niet zeker of de deal door zal gaan. De onderhandelingen over de deal liepen al meerdere keren vast. De Verenigde Staten willen graag beschikken over waardevolle grondstoffen in de Oekraïense grond. De Oekraïne wil daar veiligheidsgaranties voor terug. De Zweedse journalist, die een maand geleden in Turkije werd opgepakt... voor het beledigen van president Erdogan... is veroordeeld tot 11 maanden voorwaardelijke celstraf. Joachim Medin blijft vastzitten omdat hij in een tweede zaak wordt verdacht van terrorisme. Daarvoor hangt hem een celstraf van drie jaar boven het hoofd. Medin werd na zijn aankomst in Istanbul opgepakt... toen hij daar verslag wilde doen van de arrestatie van burgemeester Molu. Israël heeft een luchtaanval uitgevoerd in een voorstad van Damascus in Syrië. Bij die aanval is voor zover bekend één Syrische militair omgebracht. De aanval was volgens premier Netanyahu bedoeld om de Druze-gemeenschap te helpen... in de strijd tegen pro-regeringstroepen in Syrië. Maar volgens Turkije speelt Israël etnische en religieuze groepen tegen elkaar uit. Een VN-gezant zegt zich ernstige zorgen te maken over het geweld tussen de Druzen en andere Syrische milities. Na de val van het regime van president Assad vorig jaar... heeft Israël Syrië al honderden keren gebombardeerd. Bij de komende bevrijdingsfestivals is zangeres Hanna May de vervanger van S10. Samen met Antoon, Rondé en Zoe Tauran vliegt Hannah May per helikopter door het land... en zingt ze op 5 mei op de bevrijdingsfestivals in Assen, Den Haag, Amsterdam en Roermond. S10 heeft al haar optredens afgezegd wegens privéomstandigheden. Het weer volop zon en wat sluierwolken. Het is 21 graden nog. En vannacht is het een graad of 11. Morgen weer zonnig en zomers. En dan wordt het 24 tot 28 graden. Op de Wadden blijft het iets koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file nog in Noord-Holland en die staat op de A4 Amsterdam richting Den Haag... voor Roedevaartsveen 6 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 We were cool on craze. sharing what was true. Oh, I said, that's all there's love. Take your baby by the hair and pull her close and there, there, there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears up in place. And I dance all days. We were cool uh, and crazy. When I, you, and everyone we knew could believe, do, sharing what was true. I said, dance all days, love. That's all days. That's all days long. Take your baby by the wrist.